Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo, ten noorden van Groningen, is gisteravond een politieman doodgeschoten. Een agent eh, raakte gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld in een woning. Daar lag een nog onbekende dode vrouw. Bij het station van Buffalo ontstond een vuurgevecht met de vermoedelijke dader. De man van 25 is gearresteerd. Hij raakte gewond, net als de agenten en een omstander. De omgekomen politieman is een hoofdagent van 48. Zijn collega's zijn op de hoogte gebracht door de korpsleiding. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Burgemeester Reewinkel van Groningen betuigde zijn medeleven met de nabestaanden en de slachtoffers. De gewonden zijn niet in levensgevaar. De benefietavond voor Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. Het Rode Kruis noemt dat bedrag een geweldig gebaar van medemenselijkheid. In de Amsterdam Arena keken 35.000 bezoekers naar optredens van Jan Smit, Nick en Simon en de toppers. Ook was er een vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu s pulse het Rode Kruis heeft voor slachtoffers van de aardbeving en het tsunami Giro nummer 6868 geopend. Het ingezamelde geld is onder meer bedoeld voor medicijnen en dekens en het bouwen van opvangcentra in Japan. De Amerikaanse basketballer Kobe Bryant krijgt een boete van 100.000 dollar omdat hij een scheidsrechter een vuile flikker heeft genoemd. De speler van de Los Angeles Lakers deed dat nadat hij van het veld was gestuurd voor een technische fout. De basketbalorganisatie NBA noemde die scheldpartij onvergeeflijk en de Amerikaanse homorechtenbeweging reageerde geschokt. Kobe Bryant, die miljoenen verdient bij de Lakers, zei spijt te hebben van zijn uitbarsting. Hij zei niets tegen homo's te hebben. Tot besluit nog het weer.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 J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une peau internet. www.zfmzandvoort.nl bin vor Freude außer mir, langsam mit dir van Zandvoort, op 106.9 FM.